Bij de actie waren tientallen agenten betrokken. Aanleiding was een reeks klachten over het café, onder meer van ouders... die zich zorgen maakten over hun kinderen die er kwamen. Behalve het café viel de politie ook twee woningen binnen. Zeven mensen uit Heemskerk zijn opgepakt, onder wie vijf mensen die betrapt werden terwijl ze op straat cocaïne stonden te dealen. Op last van de burgemeester van Heemskerk is het café voorlopig gesloten. In Venezuela heeft president Chavez het graf laten openen van Simon Bolivar. Hij wil laten onderzoeken waaraan de vrijheidsstrijder in 1830 is overleden. Volgens de gangbare theorie is Bolivar gestorven aan tuberculose. Maar Chavez denkt dat hij door tegenstanders is vermoord. Simon Bolivar leidde de onafhankelijkheidsstrijd in onder meer Venezuela, Colombia, Peru en Bolivia. De linkse Chavez is een groot bewonderaar van hem en heeft de naam van zijn land zelfs veranderd in de Bolivariaanse Republiek van Venezuela. Sommige wetenschappers zijn sceptisch over het onderzoek naar de doodsoorzaak. Ze zeggen dat Chavez de geschiedenis wil herschrijven, zodat hij beter in zijn straatje past. De best verdienende muziekact van het afgelopen jaar is de Ierse rockband U2. Het viertal verdiende zo'n 100 miljoen euro, blijkt uit een inventarisatie van het zakenblad Forbes. U2 haalde het geld vooral binnen door een wereldtournee. Tweede op de lijst staat de Australische rockband ACDC. En derde de Amerikaanse R&B-zangeres Beyoncé. De meest verdienende artiest van vorig jaar, Madonna, komt nu niet hoger dan de achtste plaats. Bij haar bleef de teller steken op 45 miljoen euro. Het weer, het is overwegend droog, minimaal rond 14 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt 19 tot 22 graden en het waait flink. Vanaf morgen warmer en meer zon.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 106.9 ZFN Het ritme van ZFM.